9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het gezin dat de politie gisteren in Ruinerwold in een boerderij ontdekte... bestaat uit een vader en vijf volwassen kinderen. Het heeft negen jaar een afgezonderd bestaan geleid in provisorische ruimtes. De politie ontdekte het gezin nadat een zoon zich in een kroeg had gemeld. Een aantal van de kinderen tussen de 18 en 25 is niet ingeschreven... in de registers van de burgerlijke stand. De moeder is al geruime tijd geleden overleden. Een man van 58 die is opgepakt is niet de vader van het gezin, zoals eerder werd bericht. Wat zijn rol was, wordt nog onderzocht, maar hij maakte wel deel uit van het gezin. Hij is aangehouden omdat hij niet meewerkte aan het onderzoek. In het noorden van Nigeria heeft de politie bijna 70 leerlingen bevrijd uit een islamitische kostschool. De jongens en mannen zijn tussen de 7 en 40 jaar. Ze waren geketend en ze vertelden de politie dat ze werden gemarteld. Sommigen werden ook seksueel misbruikt, meldt de BBC. Defensie sluit morgen wegen af in Den Haag... om te voorkomen dat protesterende boeren met hun tractoren... het gebied rond het Binnenhof oprijden of in winkelgebieden komen. Omdat de politie zelf geen zwaar materieel heeft... dat de trekkers tegen kan houden... heeft Den Haag de hulp van het leger ingeroepen. En Amsterdam gaat de drugshandel in probleemwijken actief verstoren. Dealers op hangplekken en in garageboxen worden aangepakt. En jongeren die in de drugshandel dreigen te belanden... worden beter in de gaten gehouden. Het heeft burgemeester Halsema bekendgemaakt bij de presentatie van wat zij noemt een breed drugsprogramma. Het vervolg, dat, is, dat programma is een vervolg op een rapport uit april over economische en financiële ondermijning door drugs en fraude. Het weer. In de loop van de nacht trekt de regen weg. De temperatuur ligt vannacht rond de 10 graden. Morgen is er eerst in het noordwesten nog wat zon. Pardon, in het noordoosten. Verder is het bewolkt. En in de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen.